Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalvereniging Stevo uit het Overijsselse Geesteren... had geen vergunning voor een groot spandoek en ook niet voor vuurwerk. Zaterdag viel bij een oefenwedstrijd tegen FC Twente... een groot spandoek op een aantal supporters. Tien mensen raakten gewond, waarvan twee ernstig gewond. Zij zijn wel buiten levensgevaar. Op de aanvraag van de vergunning was volgens de regionale omroep Oost... wat opvallends te zien. Daarop stond de vraag of er een spandoek zou zijn... en daarbij was nee aangekruist en ook bij de vraag of er vuurwerk was, stond nee aangekruist. Dit terwijl er ook op beelden van voor de wedstrijd vuurwerk te zien was. En een hoop chaos in Amsterdam. Daar heeft de politie moeten ingrijpen bij een bezoek van de Amerikaanse YouTuber iShow Speed. Door de hele stad werd hij gevolgd door fans die naar zijn livestream keken. De politie wilde weten wie hij was en waarom er zoveel mensen achter hem aan zaten. Hi man, goedenavond. Goedenavond. Just tell him we're, going to the yeah, Sir! De YouTuber stapte over op een politieboot voor zijn eigen veiligheid, maar is niet aangehouden. Ja, en deze band komt naar Nederland. de Fugees met Pras Michael, Wycliffe Sean en Lauren Hill. Ze treden op 22 oktober op in de Amsterdamse Ziggo Dome. De Fugees waren erg populair in de jaren 90. Daarna ging ieder hun eigen weg, maar Lauren Hill was echt het succesvolst. Haar album The Miseducation of Lauren Hill verkocht wereldwijd 10 miljoen exemplaren... en is onlangs nog beloond met een nummer 1 plek in de albumtop 100 van Apple Music. Dan nog het weer. Het wordt een heldere nacht met plaatselijk wat mist.